7 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat niet alsnog onderzoek doen... naar de verkrachtingsbeschuldigingen van het Haagse PVV-raadslid... dat gisteren zelfmoord pleegde. Willy Dillen zei in een filmpje op Facebook... dat ze vorig jaar was ontvoerd en verkracht door een groep moslims. Maar er zijn te weinig aanknopingspunten voor een strafrechtelijk onderzoek. Zo weigerde Dillen aangifte te doen. Er was wel wel melding gemaakt van bedreiging... maar daarbij zat te weinig concrete informatie. De Tweede Kamer is bezorgd over de plannen van Turkije om ook in Nederland Turkse weekendscholen te openen. Het is de bedoeling dat leerlingen tussen de 6 en 17 jaar daar les krijgen in de Turkse taal, godsdienst, geschiedenis en maatschappijleer. De scholen worden grotendeels gefinancierd door de Turkse overheid. Oppositiepartijen en regeringspartijen maken zich daarom zorgen over politieke beïnvloeding. En jonge Turken in het buitenland zullen op de scholen ongeveer vijf uur per weekend les krijgen. De belangrijkste oppositiepartij van Zimbabwe stapt naar de rechter om de uitslag van de presidentsverkiezingen aan te vechten. Advocaten van de partij zouden bewijzen hebben dat er is gefraudeerd. De verkiezingen werden gewonnen door de zittend president Mnangagwe. En vanwege de rechtszaak wordt zijn inauguratie zondag uitgesteld. En de eerste dag van het Internationaal Vuurwerkfestival in Scheveningen gaat vandaag niet door. Er wordt voor vanavond te veel wind en regen verwacht, zegt de organisatie.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 you fly? la la la la la la la la la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 future ZFM Zandvoort. ZFM Zandvoort. 106.9 FM. 江流。 Van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. don't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 106.9 start talking. Grab your coat and let's start walking. sipping I uh, pasito para atrás.